Morat Rouakili met het NOS-journaal. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljoenen verdiend aan bouwprojecten rond het WK-voetbal in Qatar komende winter. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. De waardes van die projecten varieerden van 1,5 miljoen euro tot soms tientallen miljoenen per project. Het toernooi in Qatar is zeer omstreden door de erbarmelijke werk- en leefomstandigheden van de 2 miljoen arbeidsmigranten. In april dit jaar gaf de organisatie van het WK Voetbal toe dat er de afgelopen jaren werknemers zijn uitgebuit. Van de bijna 8 miljoen woningen in Nederland is 42 een rijtjeshuis, meldt het CBS. Daarmee is dit type woning het meest voorkomend. Ruim een derde van de huizen is een meergezinswoning, zoals een appartement. Welk woningtype domineert verschilt sterk per provincie. Van de 3,4 miljoen rijtjeshuizen in Nederland bevinden zich de meeste in Zuid-Holland. Je spreekt van een rijtjeshuis als de woning bestaat uit een blok van minstens drie huizen aan elkaar. De behandeling van de Britse jongen Archie wordt morgenmiddag stopgezet. Dat heeft de moeder van de jongen van 12 gezegd tegen Britse media. Archie werd in april bewusteloos gevonden door zijn moeder en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Zijn artsen willen de behandeling al een tijd stoppen omdat hij hersendood zou zijn. De ouders probeerden dat met meerdere rechtszaken te voorkomen... maar het Britse Hooggerechtshof heeft nu besloten dat artsen de behandeling inderdaad mogen stoppen. In de derde voorronde van de Champions League heeft PSV de uitwedstrijd tegen Monaco gelijk gespeeld met 1-1. De Eindhovenaren kwamen kort voor rust op voorsprong door een doelpunt van Veerman. 10 minuten voor tijd maakte Monaco gelijk. De return is over een week in Eindhoven. Als PSV wint plaatst het zich voor de play-offs voor de Champions League. En dan het weer. Vannacht komen in het noorden nog enkele wolkenvelden voor. Veel kouder dan 15 tot 18 graden wordt het niet. Morgen schijnt de zon overal flink en wordt het warmer dan vandaag.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 Je belt me maar, ik neem niet op. De zoveelste discussie geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. Ik kan niet alleen dit niet eerder gezien. Ik heb je zo hard nodig. Misschien ben jij wel niet wat ik verdien. Zou je willen horen? Elke zin die komt recht uit mijn hart. Maar ik heb al verloren.